1 uur. Jeroen van Kan met het CNRS Journaal. De omstreden Duitse arts Klaus Ros, die in opspraak raakte door een alternatieve behandelmethode voor kanker, is nog altijd aan het werk. Een jaar geleden bleek dat drie van zijn patiënten, onder wie twee Nederlanders, na zijn behandeling waren overleden. Ros had een praktijk in Bracht in Duitsland, in de buurt van Venlo. Daar mocht hij niet meer werken. Nu blijkt dat hij aan de slag ging in Wezel, bij Duisburg. Het strafrechtelijk onderzoek tegen Klaus Ros loopt nog. Het Duitse OM wil hem mogelijk vervolgen voor dood door schuld. Het leger van Irak is begonnen met bombardementen op de stad Tal Afar. De stad ten westen van Mosul is nog in handen van IS. Het is de eerste stap in de strijd tegen IS in Tal Afar. Binnen enkele dagen moet het grondoffensief tegen de stad beginnen. Tal Afar werd drie jaar geleden door IS veroverd. Van de 200.000 inwoners zijn er tienduizenden gevlucht, vooral Sjiïten. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de Nationale Indië-herdenking begonnen. Daar worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan capituleerde op 15 augustus 1945. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Japan Indië binnenviel. Na de modderstromen in Sierra Leone zijn tot nu toe 270 doden geborgen. Honderden mensen worden nog vermist, zegt het Rode Kruis. 3000 mensen zijn dakloos geworden. Gisteren ging een heuvel bij de hoofdstad Freetown schuiven na hevige regenval. De modderstroom sleurde veel huizen met zich mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor nieuwe gevaren, zoals het uitbreken van ziektes als cholera en tyfus. Iran dreigt zijn nucleaire programma te hervatten. President Rouhani zegt dat als de Amerikanen doorgaan met hun dreigementen en het afkondigen van sancties, Iran dat programma binnen enkele, binnen enkele uren weer in werking kan stellen. Hij zei ook dat het Iraanse kernprogramma binnen korte tijd op een hoger niveau kan staan dan in 2015.